Maar nu eerst het NOS Nieuws van twee uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft ook de rechtszaak van Texas verworpen... om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden in enkele staten terug te draaien. Texas heeft niet aangetoond waarom het zich zou mogen mengen... in de verkiezingsuitslag van andere staten, oordeelden de rechters. President Trump hoopte met deze zaak de winst van Biden terug te draaien... zodat hij toch aan de macht kon blijven. Maandag komt het Amerikaanse kiescollege bijeen om Biden officieel te benoemen tot president. De inauguratie is dan 20 januari. In het Amsterdam UMC zijn grote zorgen over de capaciteit op de intensive cares in het land. Volgens het hoofd van de IC-afdeling van het ziekenhuis gaan nu alleen de spoedoperaties nog door... en komen de grenzen van de zorg in zicht. Op dit moment zijn in Nederland zo'n 1000 IC-bedden bezet. Een kleine 500 door coronapatiënten en de rest door andere patiënten. Het afgelopen jaar is de capaciteit op de IC's opgeschaald... maar dat is nu niet meer mogelijk vanwege personeelgebrek. In New York is een automobiliste ingereden op deelnemers aan een Black Lives Matter demonstratie. Daarbij raakten zes mensen gewond. De verwondingen zouden niet levensbedreigend zijn. Het is onduidelijk of er opzet in het spel is. De bestuurster wordt ondervraagd door de politie. Het incident gebeurde rond 4 uur middags lokale tijd in Manhattan. Op dat moment waren er zo'n 50 mensen bij het protest aanwezig. Bob Koekstra wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA. Het partijbestuur heeft hem voorgedragen. En hij kreeg ook de steun van de nummer 2 van het CDA, Pieter Omtzigt. Die zei voor de Camera van Nieuwsuur dat hij het een verstandige keuze vindt. Van de zomer werd Omtzigt tweede bij de lijsttrekkersverkiezingen van het CDA na Hugo de Jonge. Die trok zich terug als lijsttrekker omdat hij het als minister van Volksgezondheid veel te druk heeft met de coronacrisis. Het weer, vannacht kans op een enkele bui en de temperatuur ligt tussen de 2 en 6 graden. Later overdag is het overwegend grijs met af en toe wat regen of motregen. Het wordt 5 tot 7 graden en er staat een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind.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 För om du inte blivit född hade vi sluppit en högtid med tomtar, lutfisk och palmeglögg vid nån risig gran. Och som ackompanjemang får man överdoser utav bjällerklang. Och när de återigen rullar Kalle Anka spratt till mer gråt än skratt. Ja, då vet man att... Nu är det jul igen. och en massa annat trams. Grälar om och vikten av att hålla sams. Jag hade önskat mig dego, kanske lite lego. Men trots allt smussel fick jag bara några pussel. Visst är julen hell, men jag står ändå leende och skrattar och bryter och sinnessjukt beteende. För här finns inte plats för någon variation. Trots att tomten och hans annan borde gå i pension. Alltid samma terror, året efter år och en enda tröst i att ta sig en ton. Som man tar snaps efter snaps och man rumlar hem när man han är packad som mänko den 23 december. Så när man griper om dasset som en chef sin ratt och suckar matt, ja då vet man att nu är det jul igen.